die voor overlast zorgden in een bioscoop... In Amsterdam werd een complete zaal met ongeveer 60 bezoekers ontruimd. Onder hen waren tientallen jongeren die voor overlast zorgden. Drie van hen werden gearresteerd vanwege belediging, vernieling en verstoring van de openbare orde. In Rotterdam was de sfeer zo dreigend dat de bioscoop besloot om na half negen niemand meer binnen te laten. Daar werd één arrestatie verricht. Volgens de politie in de beide steden had de onrust te maken met het islamitische suikerfeest... waarmee het einde van de vaste maand Ramadan wordt gevierd. Het is dan vaker onrustig. Uit het vogelpark Avifauna in Alfa aan de Rijn zijn twintig zangvogels gestolen, waaronder een aantal zeldzame Montserrat tropialen. Deze zangvogel wordt met uitsterven bedreigd. Er leven nog zo'n 500 in de natuur en 50 in dierentuinen. De vogels in Avifauna maakten deel uit van een fokprogramma. Ze zouden in de toekomst worden uitgezet op het eiland Montserrat in de Caribische Zee. Montserrat tropialen mogen niet door particulieren worden gehouden... en vogels die te koop worden aangeboden zijn gestolen of gesmokkeld. In Zwijndrecht heeft een zeer grote uitslaande brand een autobedrijf verwoest. In de zaak stonden 37 auto's, daarvan konden er 7 naar buiten worden gereden. Bij de brand is voor zover bekend geen asbest vrijgekomen. Hoe de brand in Zwijndrecht is ontstaan is nog niet duidelijk. De Duitse politie heeft gisternacht met grootste moeite een 14-jarige automobilist tot stoppen gedwongen. Bij de achtervolging in de deelstaat Baden-Württemberg moest de politie tot 180 km per uur rijden om de jongen in te halen.